Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu houdt binnenkort een toespraak voor politici in Washington... zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Volgens hem zal Netanyahu spreken bij een gezamenlijke zitting van het Huis en de Senaat. Het is nog onduidelijk of hij daarvoor naar Washington komt... of dat hij spreekt via een videoverbinding. Het bericht is nog niet bevestigd. De VS en Israël zijn van oudsher bondgenoten... maar door de oorlog in Gaza groeit onder met name progressieve Amerikanen de weerstand tegen Israël. Er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Na een positief advies heeft minister Adema het vaccin goedgekeurd. Er liggen meteen 2 miljoen doses klaar om schapen en runderen mee in te enten. Volgens Adema zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote uitbraak deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het blauwtongvirus. Dat wordt verspreid via kleine muggen. Runderen worden ook ziek, maar gaan er minder vaak aan dood. De Nederlandse industrie heeft het moeilijk. De omzet is nu vier kwartalen op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzetdaling ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder. Producenten van hout en bouwmaterialen zagen hun omzet zelfs met 14% dalen. De bedrijven hebben last van personeelstekort, afnemende vraag en gebrek aan productiemiddelen. Ook zijn de prijzen wat gedaald. Een uitzondering vormen de elektrotechnische industrie en de kleding- en textielindustrie. Die noteerden in het eerste kwartaal een omzetgroei. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog met kans op mist, minima rond 10 graden.